Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Blikseminslag heeft vanochtend op een aantal plaatsen geleid tot branden. In een vakantiepark in het Zeeuwse Katzand woedde korte tijd brand in een woning. Niemand raakte gewond. De bewoners worden opgevangen in het hoofdgebouw van het vakantiepark. In Spijkenisse woedt brand op de zolder van een woning. Ook daar bleven de bewoners ongedeerd. Voor Zeeland, Zuid-Holland en Brabant geldt vanochtend code geel... vanwege lokale onweersbuien. Vanmiddag geldt code geel voor het hele land. De koopkracht stijgt, maar minder hard dan eerder werd verwacht... blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau. Het kabinet ging er op Prinsjesdag nog vanuit... dat de koopkracht met 1,5 ging stijgen. Dat wordt 1,2 Dat komt doordat de prijzen harder stijgen dan gedacht... en de lonen minder snel omhoog gaan. Ouders maken minder tijd vrij om te helpen op de basisschool. Daardoor gaan soms activiteiten niet door, zoals schoolreisjes... blijkt uit onderzoek van een aantal onderwijsinstellingen. Het is vooral moeilijk om ouders te vinden voor de ouderraad of medezeggenschapsraad. Ouders zijn overigens wel meer betrokken bij hun kind. Zo vragen ze vaker om een tussentijds gesprek en stellen ze vaker kritische vragen. In het noordoosten van India zijn ruim 100 kinderen de afgelopen jaren overleden aan een hersenziekte, het syndroom van encefalitis. Kinderen worden vaak acuut ziek, krijgen koorts, voelen zich duizelig en sommigen krijgen epileptische aanvallen. De hersenziekte zou worden veroorzaakt door een virus... dat wordt overgedragen door muggen of in vruchten zit... die in de Indiase regio Bihar veel worden gegeten. Het weer, trekken stevige buien over het westen en midden van het land. Later wordt het even droog en schijnt af en toe de zon. In de loop van de middag volgen opnieuw stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. En ook morgen nog wat buien. Dan wordt het wat koeler dan vandaag, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is nog 20 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Amsterdam... tussen Vinkenveen en knooppunt Holendrecht. En op de N305 vanaf Dronten naar Almere... 10 minuten vertraging bij de Alfred Nijkerk.